Veel lagerhuisleden blijken de afgelopen jaren te veel te hebben gedeclareerd, maar het is moeilijk vast te stellen of ze de wet hebben overtreden. Daarvoor waren de declaratieregels te vaag. Bij zes parlementariërs is het duidelijk dat ze over de scheef zijn gegaan. Ze declareerden bijvoorbeeld hypotheeklasten terwijl de hypotheek al lang was afgelost. Gisteren werd bekend dat Britse politici 1,3 miljoen euro aan onterechte declaraties moeten terugbetalen aan de schatkist. Bijna 400 lagerhuisleden moeten geld terugstorten. Staatssecretaris Vollert moet het grootste bedrag terugbetalen, bijna 50.000 euro. Ze had onder meer de kosten van een beveiligingssysteem voor haar tweede woning gedeclareerd. Minister Van der Laan ziet wel iets in een plan van het CDA om woningcorporaties in de steden op termijn te laten meebetalen aan de problemen op het platteland. Het CDA maakt zich zorgen over de krimp van de bevolking buiten de Randstad. In grote delen van Nederland zal het aantal inwoners de komende tijd teruglopen... en dat heeft allerlei gevolgen voor de leefbaarheid in die gebieden. In bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen leidt de krimp nu al tot problemen. Volgens de Christendemocraten hoeven de corporaties in krimpregio's niet meer mee te betalen om de problemen in de vogelaarwijken op te lossen. Ook Van der Laan pleit voor evenwicht in de aandacht voor de steden en het platteland. De tien Amerikaanse zendelingen die in Haiti vastzitten op verdenking van kindersmokkel zijn aangeklaagd voor ontvoering. De Amerikanen zeiden dat de 30 kinderen die ze bij zich hadden hun ouders bij de aardbeving waren verloren. Maar later bleek dat in elk geval sommige kinderen nog familie hebben. De Amerikanen kunnen maximaal 15 jaar cel krijgen per kind dat ze bij zich hadden.